Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland waarschuwt dat Europese landen moeten vasthouden aan de gemaakte begrotingsafspraken, inclusief de 3%-norm voor het begrotingstekort. Het stimuleren van de economie mag niet leiden tot hogere tekorten, zei bondskanselier Merkel. De nieuwe Franse president Hollande wil meer investeren om de economie weer op gang te brengen. 300 oud-patiënten van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht zijn opgeroepen om zich te laten testen op een darmbacterie. Vorige maand raakten 25 patiënten in Nieuwegein en Utrecht besmet met de VRE-bacterie, die resistent is voor de meeste antibiotica. Tien van hen liggen nog in het ziekenhuis. De VRE-bacterie kan gevaarlijk zijn voor patiënten met een verzwakt afweersysteem. In Dordrecht is iemand opgepakt voor een dodelijke schietpartij in februari. Een fietser werd toen dood op de grond gevonden. Eerst werd gedacht dat de man van 44 was aangereden, maar later bleek dat hij was neergeschoten. De verdachte is een man van 46. Volgens de politie kende hij het slachtoffer. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Marianne Thieme is opnieuw beschikbaar als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur heeft daarvoor gedragen. Op een congres in juli moeten de leden van de partij nog een goedkeuring geven. Kees van der Staaij is bij de verkiezingen op 12 september weer de lijsttrekker van de SGP. Het is de tweede keer dat hij de lijst aanvoert. In Afghanistan zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen bij plotselinge overstromingen. Dat gebeurde in de noordelijke provincie Saripul. Het water van zware regenval in de bergen overviel de mensen in het dal. Onder de slachtoffers zijn veel gasten van een huwelijksfeest. Volgens sommige media overleefde alleen de bruid de tragedie. Het weer, het blijft bijna overal droog. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Morgen half tot zwaar bewolkt. In het westen af en toe wat lichte regen. Smiddags ook in het binnenland een bui. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De files van 4 kilometer en langer die staan op de A2 van Utrecht naar Tempels. Tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 17 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik 9. A15 vanuit Europoort bij knooppunt Vaanplein 4. A27 Utrecht richting Breda.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 Het zijn allemaal jaren waarin oorlogen begonnen of oorlogen bezig waren. En we hebben er eigenlijk helemaal niets van geleerd, hè? Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek Een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. China Crisis, Wishful Thinking. Nou laat dat ook maar wishful thinking zijn, die wereldvrede. China Crisis of Wishful Thinking. Een dame die ik nog op mijn lijstje heb staan om een keer te bellen en om daar eens een interview mee te doen. Dat is Lori Spee. Prachtige nummers heeft zij geschreven uit het Engels, nee, uit het Nederlands naar het Engels. Dus is een keertje andersom. Normaal is het altijd van het Engels naar het Nederlands. Zij heeft het omgedraaid. Zij heeft muziek van Herman van Veen in het Engels vertaald. Waarom? Omdat Herman van Veen op een gegeven moment naar Amerika ging om daar zijn liedjes te zingen. En toen werd er tegen haar gezegd van, waarom zet jij die mooie liedjes zelf ook niet eens een keer op cd? Vandaag Promises. Laurie Space sings Herman van Veen. Dit kent u zeker, hè? You Remember. Oftewel, weet je nog? certain tenderness for every even geleden heb ik haar al benaderd en ze zei natuurlijk wil ik een kort gesprekje met jou hebben via de telefoon. Zeg maar wanneer het jou uitkomt. Alleen ik moet binnenkort, ben ik weer een paar maanden het land uit. En eh, ze was zo voor eh, drie, vier maanden weer naar Amerika toe. Want daar komt zij vandaan, deze Loris P. Je weet het hè, ik zeg altijd tegen mijn vrienden, familie en kennissen van Als jullie op vakantie gaan, breng dan muziek mee to him, What have you seen? Said to me, I have a dream. In 1960, I thought I'd die in Sharpeville's bloody town. But I got up and I walked on town. Nobody's gonna put me down. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles Said to her, why do you kneel? She said, you don't know how I feel. Well, I had a little boy and a little girl and I loved to watch them grow. But they were butchered on the street and the blood of Soweto. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles The soldier said, don't come this way. Then somebody and settlers strode into the southern land. Now they rule with an iron hand. pay, no votes in the Pasburg law, don't talk back, they say. But the hawks and eagles will fly like doves when the people rise one day. Hawks and eagles fly like doves, hawks and eagles fly like doves, hawks and eagles fly like doves, hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. Hawks and eagles fly like doves. U weet het, het is een beetje een passie van mij om eh, wereldmuziek te verzamelen. stoppen de instrumenten heel langzaam. Muziek uit eh, Schotland, ze hebben het meegebracht van mij. Het zijn allemaal eh, plaatselijk bekende artiesten. staan niet echt namen op. Het is gewoon een cd'tje met eh, Music of the World. Scotland staat erop. Het zijn allemaal wel originele artiesten daar uit Schotland. Heeft u ook gehoord aan het taaltje. The Blind Robins, zij komen uit Amerika. Panorama Valley, zo noemen ze de cd. En dit is Famous Non-Believers. I went to see my friend yesterday. I'm sad he's not my friend anymore. That smile was set in stone across his face. But it felt like I'd been turned from his door. parking lot. I guess they're pointed in the same direction. Folks are handing over all they've got to the man who owns that launching pad to heaven. Now read the list of famous they are damned eternally. But I put those ugly stories in the past. It hit me when I was a little child pictures on the wall would frighten me. Blood and fire and fear and punishment. And emptiness was all that I could see. But doors and windows open of an evening. And voices came singing out to me. quite believe in. But all I heard was humanity. Sweet music in the damp summer air could the strongest mind. That tug of war between love and sin. licht, boort door de duisternis. Ik weet niet eens hoe laat het is. asfalt gericht. Je hoofd is ergens anders. Allebei verscholen in ons eigen kasteel. Wachtend op het laatste deel En loods ons door de dikke mist. Ik voel dat ik je heb gemist. van Angela Groothuis van haar cd Melk en Honing Slapeloos, geproduceerd door Nico Brandsen. En die Nico Brandsen hoorden nu hier ook op het eh, Hammond Orgel. Daarnaast eh, Erik van Bovenkamp, Jeroen Molenaar, Rob Hendricks, Geert Wantenaar, Ruud Breuls, Cor Mutsers, Nico en Jeroen. Ja, zo kan ik allemaal nog wel even doorgaan, want er zijn heel wat mensen die hier aan meegewerkt hebben. Kid Rock op iets wat wij dit jaar gemist hebben. Eigenlijk de zomer. Maar ja, dan brengen wij maar zomerse klanken.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 Maar we zullen maar denken, hè? wishful thinking. U weet wel, de tweede plaat die ik gedraaid heb in dit programma. Ik kocht het singeltje van Simply Red, Stay. Met daarop uh, So Not Over You. Prachtig nummer, maar later kocht ik ook maar de cd, inclusief de dvd want er staat er veel meer prachtige muziek op. Onder andere dit. Good times have done me wrong. I drink a lot. Spend too much. Give a lot. Screwed up a lot. it wrong speech on bended knee Many clerics wasted wine Do the bloodied sheets on those cobbled streets mean I have wasted time Are the silver shores on paradise Can I come in from the cold? really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fake can't break this feeling inside that's burning up through my veins. And you're listening to the sound of my breaking heart I really want you I really want you It's a poor man rich in solitude saw life begin in the ship we're in now History unfold I really want you to really want me But I really don't know if I you really can do that I know you want to know what's right But I know it's so hard for I you really to do that And time's running out as often it does And often dictate that you can do that Fate can break this feeling inside That's burning up through my veins James Blunt. En heeft u in het begin dat, eh, dat harmonium gehoord? Dat hele kleine, ja, het soort traporgeltje is het dan eigenlijk. Hè? Een heel, heel vreemd geluidje geeft het af en toe. Dit is een minder vreemd geluid. Lie to me, Tenny Town. It's been a while since you set me down to talk. I'm not sure Something. Daar hebben zij deze cd mogen opnemen nadat ze twee cd's onder eigen beheer hebben uitgebracht. Ik heb eh, gesproken met deze twee heren en ik zei op een gegeven moment tegen Edwin Jongendijk, die de vocals en de gitaar van zijn rekening, rekening neemt van Tenny Town, van ik vind hem on-Hollands klinken. En daar was zij heel erg verguld mee. En het vindt het ook on-Hollands klinken. Hij is gewoon goed geproduceerd en goed voorgespeeld, deze cd East of Everything. Een man die ook heel goed is, althans dat zegt hij ook zelf, dat is Paul de Leeuw.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 feestnamen wordt volgende week 17. als je maar genoeg blijft herhalen, dan geloven we je op een gegeven moment toch wel, Gabriella. Ze wordt eh, volgende week 17, zei ik al. En deze man, hij heeft het Gelderdoom in Arnhem helemaal plat gezongen. Twee keer achter elkaar. So many nights Thought that I was doing fine Thought that time had chased your picture From my mind so many times But my heart was finally strong Now I find this heart of mine was so wrong I thought I'd finally learn to get on with my life Then it all Any fool in love would know that's all pretend. You, you always seem to find your way back in my dreams, and I can't Perfectionist, Lionel Richie, I Hear Your Voice. Een cd die hij eh, uitbracht een paar jaar geleden. De cd die noemde hij gewoon Time en bracht de cd uit in 1998 alweer.